Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Vrachtwagens met hulpgoederen die maandag Gaza in mochten... hebben de Palestijnse bevolking nog niet bereikt. Dat meldt een hulporganisatie van de VN. Ze zijn na de grensovergang blijven staan. Onder internationale druk liet Israël maandag enkele vrachtwagens toe... na een volledige blokkade van 11 weken. Er wordt nog gesproken over een veilige doorgang... voor de vrachtwagens naar opslagplaatsen. Israël zegt dat er afgelopen avond nog eens 100 trucks... met noodhulp Gaza in zijn gereden. De VS heeft officieel een Boeing 747 van de Qatarese koninklijke familie geaccepteerd als cadeau. Het vliegtuig wordt aan het Pentagon gegeven... zodat president Trump niet eerst langs het congres hoeft voor toestemming. Het is de bedoeling dat het toestel wordt omgebouwd tot het presidentiële vliegtuig. Er was veel gedoe rond de Boeing die een nieuwwaarde van 400 miljoen dollar heeft. Democraten in het congres noemen het onethisch en vrezen voor beïnvloeding vanuit Qatar. Het radioprogramma Radio Olympia heeft de ere zilveren reismicrofoon gewonnen. Het NOS-programma wordt elke twee jaar op NPO Radio 1 uitgezonden tijdens de Olympische Spelen. Zo ook vorig jaar in Parijs. De jury onder leiding van voorzitter Vincent Bijlo roemt het programma om de manier waarop de sport wordt verslagen. Radio Olympia krijgt op 12 juni de ereprijs overhandigd, wanneer ook de winnaar van de zilveren reismicrofoon wordt gekozen. Tottenham Hotspur heeft de Europa League gewonnen. In de finale in Bilbao tegen Manchester United werd het 1-0. De Nederlander Mickey van der Ven speelde de hele wedstrijd voor de Spurs. Dankzij zijn spectaculaire redding in de tweede helft hield hij de bal van de lijn. En die heeft voor Tottenham na bijna 20 jaar weer voor een hoofdprijs gezorgd.